8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft afgelopen einde duizenden beschermingsmiddelen... en medische hulpmiddelen gekregen. Het gaat om ruim 125.000 mondkapjes, 36.000 beschermingsbrillen... en 500 liter desinfecterende vloeistof. De hulporganisatie deed vrijdagavond een oproep aan particulieren en ondernemers om spullen te doneren. Het is de bedoeling dat die terechtkomen bij de zorginstellingen waar ze het hardst nodig zijn nu. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wil meer armslag krijgen... om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Hij denkt daarbij aan een contactverbod, zoals in Duitsland. Daar mag je niet meer met meer dan twee mensen de straat op. Abu Taleb wil dat agenten niet alleen mensen kunnen aanspreken op hun gedrag... maar ook boetes kunnen uitdelen. Bedrijven die nu zwaar in de problemen komen... zouden in het uiterste geval de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers... moeten kunnen uitstellen, zegt vakbond FNV in de Telegraaf. Het gaat dan vooral om bedrijven in de horeca en in de detailhandel... die het moeilijk hebben nu de corona-uitbraak heeft geleid... tot vergaande beperkingen. FNV zegt bereid te zijn constructief mee te denken... en dat het ondanks de toegezegde steun van de overheid... een ultieme stap zou zijn voor sectoren in nood. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn bij gevechten in een gevangenis 23 gedetineerden om het leven gekomen. De autoriteiten zeggen dat ze wilden uitbreken, maar belangenorganisaties van gevangenen zeggen dat er geprotesteerd werd tegen de slechte hygiënische omstandigheden, zeker nu de kans op besmetting met het coronavirus ook daar reëel is. Het weer, de zon schijnt volop vandaag en het wordt maximaal 10 graden. In de loop van de dag neemt de wind wel iets af. Ook morgen en woensdag is er veel zon, maar voelt het koud aan. Het is middags een graad of 10 en in de nachten kan het licht gaan vriezen.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 I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. Come on, you can get it, get it, get it.